9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Kaanse secteleider Charles Manson is overleden. Dat meldt de gevangenis waar hij zijn levenslange straf uitzat. Manson werd in de jaren 70 veroordeeld voor de moord op onder andere de hoogzwangere Sharon Tate, de toenmalige vrouw van regisseur Roman Polanski. De vrouw werd in augustus 1969 samen met zes anderen gedood door de secte van Manson. De 83-jarige Manson werd vorige week naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij aan is overleden is niet duidelijk. In het hele land voeren wijkverpleegkundigen en verzorgenden vandaag actie tegen de bureaucratie waarmee ze te maken hebben. Ze staken niet, maar doen een dag lang alleen nog administratieve handelingen die zij zelf nuttig vinden. Volgens wijkverpleegkundigen is de werkdruk al hoog en is het systeem te veel gericht op wantrouwen en kostenbeheersing. Niet alle wijkverpleegkundigen doen mee aan de actie. Beroepsvereniging VNVN denkt dat de helft actief meedoet... door geen administratie te doen, suggesties in te bellen... of een activiteit te organiseren. De Zimbabwaanse president Mugabe heeft nog tot 11 uur Nederlandse tijd... om uit zichzelf op te stappen. Als hij dat niet doet, zal er een afzettingsprocedure tegen hem gestart worden door het parlement. Gisteravond zei Mugabe in een lange tv-toespraak tegen ieders verwachting in niets over aftreden. Eerder op de dag werd hij afgezet door zijn eigen partij. Het leger greep vorige week woensdag de macht, maar zonder het zelf een staatsgreep te willen noemen. Al dagen wordt er onderhandeld met de 93-jarige president over een vrijwillig vertrek, maar tot nu toe leverde dat niets op. Het Openbaar Ministerie gaat sneller foto- en filmmateriaal van gezochte verdachten verspreiden. Voortaan mag dat bijvoorbeeld als nieuwe zware misdrijven kunnen worden voorkomen. Het OM zegt zorgvuldig af te gaan wegen of de privacy van de verdachte wordt geschonden. De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten schrikt van het voorstel. Zij zijn bang dat verdachten hierdoor zonder proces als dader worden afgeschilderd. Het weer nog vanuit het westen wordt de bewolking dikker en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het is eerst waterkoud met 4 tot 7 graden, maar in de loop van de middag stijgt het kwik naar 6 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. Het is nog een behoorlijk drukke ochtendspits in totaal. 425 kilometer staat er in de Randstad. De files met de meeste vertraging staan op de A4 richting Amsterdam. Tussen hoofdop en klopen ten Nieuwe meer 10 kilometer met drie kwartier vertraging. Dat komt door een lange file op de ring Amsterdam, de A10. Daar staat tussen de Koentunnel en Amsterdam Buitenveld het 18 kilometer door een kapotte auto. Op de A4, maar dan richting Den Haag. Daar staat tussen Roervaansveen en Zoeterwoudendorp 8 kilometer. En op de A12 richting Den Haag bij Harmelen 5 kilometer file. Op de A15 Gorkum richting Europort. Tussen Knoop het en rotterdam charloes 5 kilometer na een ongeluk. Er is één reis ook dicht. En op de A16 richting Rotterdam voor Knoop het 5 kilometer file door een ongeluk. Daar is ook één reis ook dicht.